Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Kiev is vanochtend onder vuur gekomen van Rusland. In meerdere delen van de stad is volgens de Oekraïense autoriteiten brand uitgebroken. De burgemeester zegt dat er een dode is gevallen. Er zijn ook enkele gewonden gemeld. De Oekraïense luchtafweer had kort voor de inslagen gewaarschuwd... dat ballistische raketten uit het noordoosten kwamen. In hoeverre de schade komt door directe inslagen of door vallend puin is niet duidelijk. Milieudefensie stapt naar de Hoge Raad in de klimaatzaak tegen Shell. Ze willen het bedrijf dwingen om de CO2-uitstoot met de helft te verminderen. Aanvankelijk ging de rechtbank daarin mee, maar het gerechtshof vernietigde het besluit afgelopen november. Het Hof vond wel dat bedrijven als Shell zich moeten inspannen om klimaatverandering tegen te gaan, maar wilde daar geen percentage aan koppelen. Het KNMI waarschuwt voor gladheid op wegen in het noorden van het land. Op steeds meer plaatsen valt daar wat sneeuw en er kan lokaal een laagje van 1 tot 3 centimeter blijven liggen. De waarschuwing geldt vanochtend voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en alle Waddeneilanden. eilanden Gisteren viel er in het noorden in de ochtend bijna 5 centimeter sneeuw. Op verschillende plekken gebeurden ongelukken en ontstonden files. Een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP is dinsdag geweerd bij een evenement in het Witte Huis. Reden was dat AP weigert om de Golf van Mexico voortaan Golf van Amerika te noemen, zoals Trump wil. Het bureau wil dat geografische namen overal in de wereld herkenbaar zijn. De hoofdredacteur van AP noemt de weigering van een van haar journalisten onacceptabel. Volgens haar is het een schending van het eerste amendement van de grondwet. Daarin wordt de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid gegarandeerd. Het weer. Het is bewolkt. In het noorden dus kans op sneeuw. Elders in het land valt vandaag af en toe wat regen. De temperatuur blijft in het noorden steken rond het vriespunt. In het zuiden wordt het 6 graden.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 De rechtbank gaf hen gelijk, maar het gerechtshof vernietigde dat besluit. Een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP is dinsdag geweerd bij een evenement in het Witte Huis. Reden was dat AP weigert om de Golf van Mexico voortaan Golf van Amerika te noemen, zoals Trump wil. AP vindt dat onacceptabel. En Kiev is vanochtend onder vuur gekomen van Rusland. Op meerdere plekken is volgens de Oekraïnse autoriteiten brand uitgebroken. Er zou ook een dode zijn gevallen en meerdere gewonden. Het weer. In het noorden sneeuw en kans op gladheid. Elders wat regen. Het wordt tussen 0 en 6 graden. must be fake My lip starts to shake How does she know who I am? to school for cool Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta forever.